Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere landen zijn boos op Israël nadat het land voor de tweede keer in twee dagen... het hoofdkwartier van de VN-vredesmacht in Libanon heeft aangevallen. Zowel gisteren als vandaag raakten daarbij twee blauwhelmen gewond. Het Israëlische leger, de IDF, zegt dat dat per ongeluk gebeurde, maar deze expert twijfelt. Maar het is in dit geval extreem onwaarschijnlijk, eh, want de IDF weet op de vierkante millimeter waar die posten zich bevinden. Eh, dat is allemaal afgekaart met Israël. En eh, de IDF is een zeer professioneel modern leger. En daarnaast schieten tanks niet zomaar per ongeluk observatietorens kapot natuurlijk. Dus ik denk dat we ehm, die uitleg wel met een korreltje zout kunnen nemen. Frankrijk, Italië en Spanje hebben de aanval veroordeeld. En ook heeft Frankrijk de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Israël zegt dat ze de incidenten gaan onderzoeken. Vanavond is er een stuk zwaar vuurwerk gegooid richting de noodopvang voor asielzoekers in Uggelen. Dat schrijft Omroep Gelderland. Het vuurwerk kwam op het gras terecht en zorgde niet voor schade aan het pand. Het is de afgelopen dagen onrustig in Uggelen. Eerder deze week ging er een explosie af in het gebouw... en daarom werd de opening van de noodopvang uitgesteld. Waarschijnlijk gaat die morgen open. Het ministerie van Landbouw weet nog niet of er een nieuw vaccin nodig is... tegen de nieuwe variant van het blauwtongvirus. Vandaag werd een ander type blauwtong aangetroffen... bij twee boerenbedrijven in Utrecht. Volgens minister Wiersma van Landbouw wordt er onderzoek gedaan naar de nieuwe variant. En volgende week komen de eerste resultaten. En in de Nations League heeft Nederland gelijk gespeeld tegen Hongarije. In Budapest werd het 1-1. Hongarije kwam na een half uur op voorsprong en dat klonk zo. Daar de voorzet en wat een ruimte. En dan is daar ook de goal van Roland Salai. Virgil van Dijk kreeg in de tweede helft twee keer een gele kaart. Nederland moest dus met tien man verder. En dat ging goed, want in de 83ste minuut maakte Oranje de gelijkmaker. Vrije trap met Gakpo. En een goal! Ja! Met het hoofd binnengekopt door Denzel Dumfries. Ja, Nederland staat nu tweede in de pool.